Door Almegens met het NOS-journaal. Rond deze tijd sluiten de stembureaus in vier Amerikaanse staten. Oregon, Washington, Hawaii en de staat met de meeste kiesmannen, 55, Californië. Alleen in Alaska zijn de stembureaus nog open. Daar sluiten ze over een uur. Er is nog niets te zeggen over de uitslag. Zowel president Trump als zijn uitdager Joe Biden wonnen de staten waar hun partij traditioneel wint... Joe Biden heeft nu 131 kiesmannen achter zich, Trump 110. Beide wonnen de staten waar traditioneel hun partij ook wint. Het Hoge Rechtshof van de staat Nevada wijst een eis van de Trump-campagne... om het tellen van poststemmen in Las Vegas te staken af. De rechters zagen geen bewijs voor de bezwaren van de Republikeinse partij... dat de apparatuur die handtekeningen controleert onnauwkeurig is kabinet heeft ingestemd met het herstructureringsplan dat KLM heeft aangeboden om de kosten te verlagen. Daarmee kan KLM een beroep doen op het restant van de 3,4 miljard euro aan staatssteun. Eerder weigerde minister Hoekstra van Financiën het volledige bedrag toe te kennen... omdat de piloten niet instemden met het inleveren van salaris. Andere KLM-medewerkers deden dat wel. Maar de afgelopen dag bereikte pilotenvakbond VNV alsnog een akkoord over loonmatiging. Baby uit Maastricht die werd vermist is teruggevonden in een huis in België. Volgens de politie is het meisje van drie maanden in goede gezondheid overgedragen aan jeugdzorg. Afgelopen weekend werd alarm geslagen omdat er grote zorgen waren over het meisje dat het huis moest worden geplaatst. De moeder zei in het AD dat de baby veilig in Turkije was. Oud-topvoetballer Diego Maradona heeft met spoed een hersenoperatie ondergaan in een ziekenhuis in Argentinië. Daar werd hij gisteren opgenomen. Bij Maradona, die vorige week 60 werd, is een bloedstolsel in zijn hersenen verwijderd... in een operatie die twee uur duurde. Volgens een woordvoerder is de operatie succesvol verlopen. Het weer, hier en daar kans op mist.